als ze met verhalen komen dat de oorlog nodig is, dat geweld als laatste middel niet meer te voorkomen is. Laat je dan niet overhalen, hou je rug recht en herhaal. Oorlog brengt geen overwinning, oorlog is de nederlaag. verhalen komen dat nu alles is gedaan, dat de deuren zijn gesloten, dat we naar de oorlog gaan. Laat je dan niet overhalen, hou je rug ook nu nog echt. Oorlog leidt niet naar de vrede. Als ze met verhalen komen dat de vrede mogelijk is, dat geweldloosheid op aarde niet een kindersprookje is, laat je dan maar overhalen. Hou je rug recht, wees bereid. Neem de wereld op je schouders, tot de vrede is bereid, tot de vrede is bereid.